Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Universiteit van Amsterdam wil het aantal plekken voor buitenlandse studenten vanaf volgend jaar beperken, meldt NRC. Het gaat om een proef bij een aantal Engelstalige studies. Volgens de UvA kunnen Nederlandse studenten soms niet meer terecht bij populaire studies... omdat er zoveel internationale concurrentie is. Minister Dijkgraaf van Onderwijs onderzoekt nog of universiteiten een maximum kunnen stellen aan buitenlandse studenten. De UvA zegt in de krant daar niet op te willen wachten. Bij meerdere steekpartijen in Canada zijn tenminste 10 mensen om het leven gekomen. In verschillende dorpen in de provincie Saskatchewan werden gisteren mensen neergestoken. Naast de doden zijn er zo'n 15 gewonden. Zij zijn naar ziekenhuizen gebracht. Volgens de politie zijn er twee verdachten in beeld. Daar wordt al uren naar gezocht. Eerst alleen in Saskatchewan en inmiddels ook in de aangrenzende provincies Alberta en Manitoba. De regering moet de samenleving zo snel mogelijk voorbereiden op de volgende fase van de coronapandemie. Dat staat in een nieuw rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Volgens de onderzoekers is de pandemie op de achtergrond geraakt en is het juist nu belangrijk om naar een planning te kijken. Directeur van Overdijk van het circuit van Zandvoort kijkt naar de overwinning van Max Verstappen tevreden terug op het weekend. Verstappen won net als vorig jaar de Grand Prix van Nederland op het circuit. Ruim 100.000 fans keken toe en volgens Van Overdijk heeft iedereen zich prima gedragen op de rookbommen bij de kwalificatie zaterdag na. Ook de burgemeester van Zandvoort is positief over het verloop. En volgens hem verliep ook de uitstroom van bezoekers zonder problemen. Het weer, het koelt vannacht af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het warm voor de tijd van het jaar.